Mark Visser met NOS-journaal. In de Amsterdamse zedenzaak komen 20 zaken die de hoofdverdachte Robert M. heeft bekend niet voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft besloten die zaken te seponeren. In de meeste gevallen willen de ouders van de slachtoffers niet dat de zaak voor de rechter komt, bijvoorbeeld vanwege hun privacy. Ook is er soms gebrek aan bewijs voor het misbruik. In totaal wordt Robert M. vervolgd voor misbruik van 67 kinderen op crèches en tijdens zijn werk als oppas. Zijn man, Richard van O., wordt verdacht van de betrokkenheid daarbij. Ook wou hij, zou hij zelf een jongen van 15 hebben misbruikt. Het OM hoopt dat de zaak in maart inhoudelijk wordt behandeld. Minister Kamp heeft het Centraal Planbureau gevraagd nader onderzoek te doen naar de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang. Volgens verschillende onderzoeken gaan veel ouders minder werken als ze een kleinere toeslag krijgen voor kinderopvang. Kamp zegt dat het moeilijk is in te schatten in hoeverre ouders hun minder gaan werken. Hij benadrukt dat de bezuiniging zo is vormgegeven dat zoveel mogelijk mensen gewoon blijven werken. Kamp heeft het CPB nu om een nieuwe analyse gevraagd en die moet onder meer uitwijzen wat de bezuinigingen voor de gevolgen kunnen hebben voor verschillende groepen. Een Haagse kunsthandelaar heeft vermoedelijk het oudste schilderij van Huis ten Bosch gevonden. Hij ontdekte het werk van Jan ten Kompe uit ongeveer 1750 in Parijs. Bestaan van de schilderij was uit archieven bekend, maar niemand wist hoe het eruit zag. Op het doek is de huidige residentie van koningin Beatrix schuin van voren afgebeeld. Huis ten Bosch was rond 1645 gebouwd als zomerverblijf voor stadhouder prins Frederik Hendrik en werd 100 jaar later uitgebreid tot volwaardig paleis. Het doek is tot het eind januari te zien bij kunsthandelaar Hoogsteder en Hoogsteder in Den Haag. Daarna verdwijnt het in een privécollectie. Het weer, vanuit het westen toenemende bewolking. Tegen de avond kan er wat lichte regen vallen. Morgen is grijs, later breekt de zon door en wordt het opnieuw zacht met een graad of 18 zelfs in het zuiden.